even na tienen. Ik deed de radio aan. Een stem sprak van een file die door een ongeluk was ontstaan. Op de weg die jij zou gaan. Veel gewonden, vele doden, het is een ramp Vele auto's zijn volledig uitgebrand. Even dacht ik aan jou. Dat jij daar liggen zou. En in een moment heb ik toen gebeld. Ik vroeg de agent, zijn er namen bekend? Marianne, kom naar huis, ik kan je niet missen, je hoort bij mij thuis. Laat jij er niet bij zijn, kom toch thuis. Dag sprak heus, het spijt me, er is nog niets bekend. De slachtoffers begrijpt me, ze zijn nog niet herkend. Twee namen zijn bekend. Veel gewonden, vele doden, het is een ramp. Vele auto's zijn volledig uitgebrand. moment wist ik al genoeg. Daarom dat ik toen twijfelt weer vroeg. Marianne, kom naar huis. Ik kan je niet missen. Je hoort bij mij thuis. Laat jij er niet bij zijn, kom.